net wel met het NOS-journaal. Minister en oud-AFM-topman Hogervorst is somber over de eurocrisis. Tegen de enquêtecommissie De Wit zei hij dat de problemen nu misschien wel onbeheersbaar zijn geworden. Volgens Hogervorst staan nog steeds veel staatsobligaties voor een te hoge waarde in de boeken van banken. Hij vindt de huidige situatie rampzalig. Eerst wordt het financiële stelsel opgeblazen, dan worden de overheden in stelling gebracht en die zijn nu zelf in de problemen gekomen, zegt de oud-AFM-topman. Hij had niet meer voor mogelijk gehouden dat in de Europese Monetaire Unie nog overheden failliet kunnen gaan. Volgens Hogervorst kent dit zijn weerga niet. De financiële vooruitzichten van Groot-Brittannië zijn slecht, zegt minister van Financiën Osborne. In zijn begrotingsplan van maart ging hij nog uit van een overschot van drie jaar van omgerekend 7 miljard euro. Nu is berekend dat er dan een tekort is van ruim 25 miljard. Osborne gaat uit van een economische groei volgend jaar van 2,5 procent. Maar de OESO, e de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verwacht dat Groot-Brittannië begin volgend jaar in een recessie terechtkomt en in heel 2012 maar een groei van een half procent haalt. In Teheran is de Iraanse politie bezig betogers te verwijderen uit de Britse ambassade. Het gebouw werd vanmiddag bestormd door radicale studenten. Volgens de Iraanse tv zijn er nog tegen de 100 betogers in het gebouw. De ambassade werd bestormd bij een betoging tegen het besluit van de Britse regering om de sancties tegen Iran te verscherpen. De betogers staken de Britse vlag in brand en smeten documenten uit het raam. En ook een tweede ambassadegebouw is bestormd. Het personeel is het gebouw ontvlucht. Zondag waarschuwde een Iraanse parlementariër ervoor dat de ambassade kan worden bezet, zoals dat in 1979 met de Amerikaanse ambassade in Teheran gebeurde. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het is tussen 7 en 10 graden. Vanavond af en toe regen en veel wind met kans op windstoten. Morgen af en toe zon, overwegend droog en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Klaverpolder en Breda. A67 Venlo Eindhoven tussen Venlo en Eindhoven.